Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kredietbeoor Fitch heeft de status van Griekenland een stap verlaagd van B- naar C. Dat betekent dat de kans dat Griekenland zijn schuldeisers terugbetaalt kleiner is geworden. In een toelichting schrijft Fitch dat de mogelijkheid dat Griekenland uit de eurozone stapt is toegenomen na de parlementsverkiezingen op 6 mei. Partijen die, wil, eh, partijen die wilden vasthouden aan het strenge bezuinigingsbeleid van de EU en het IMF verloren toen hun meerderheid en het lukte hen niet om een coalitie te vormen die dit beleid wilde steunen. Op 17 juni zijn er opnieuw parlementsverkiezingen in Griekenland. Als het dan ook niet lukt om zo'n coalitie te vormen, is uittreding uit de euro waarschijnlijk, schrijft Fitch. De Amerikaanse regering stuurt voor het eerst in ruim 20 jaar weer een ambassadeur naar Birma. Ook worden de sancties tegen het land versoepeld. Het Witte Huis beloont Birma op deze manier voor de hervormingen die het afgelopen jaar zijn doorgevoerd. President Obama heeft Derek Mitchell tot ambassadeur benoemd. Mitchell was tot nu toe speciaal gezant voor Birma namens de VS. Hij heeft recent ook een ontmoeting gehad met Aung San Suu Kyi. Minister Clinton kondigde aan dat het weer mogelijk wordt voor, voor Amerikaanse bedrijven om handel te drijven met Burma. Niet alle economische sancties worden opgeheven, zo wil de VS druk houden op Burma om door te gaan met de hervormingen. Ook het verbod op wapenleveranties blijft gehandhaafd. Een Poolse vrachtwagenchauffeur heeft gistermiddag een chaos veroorzaakt op de A2 bij Echt in Limburg. Zijn oplegger begon te slingeren, raakte in de berm en vernielde de vangrail over een lengte van ruim 50 meter. Twee auto's die achter de vrachtwagen reden liepen lakschade op en kregen lekke banden. De man kon later worden aangehouden. Hij bleek te hebben geknoeid met zijn tachograaf. In de laatste 24 uur had de Pool slechts 5 uur gerust.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 We hebben vier uur en dat hebben we een beetje stiekem compenseren we dat met de aflevering die 26 april zo jammerlijk niet doorging. Maar dat had te maken omdat er hele belangrijke zaken in Zandvoort spelen, zoals het parkeren mensen die eh, daar een opvatting, een mening over hebben. En dan moet eh, de gemeente Zandvoort dat allemaal weer gaan uitleggen van eh, ja, wat de plannen zijn. En op die 26 april kwam het allemaal bij elkaar in de blauwe tram. Dat is zo'n vervoermiddel wat we hier in de jaren 50 hebben gehad. Voor de mensen die buiten Zandvoort wonen en niet weten wat is de blauwe tram. Nou, dat was een verbinding tussen Amsterdam en Zandvoort. En daar reed een blauwe tram over. En sinds wij een nieuwbouwgedeelte hebben in het centrum van Zandvoort... heet het Louis Davids Carré. Eh, er is daar een zaaltje en die noemen ze dan de blauwe tram. En daar kwamen al die mensen bij elkaar van, de, eh, van Zandvoort die een mening hadden over het parkeren. En dat gebeurde allemaal op 26 april, toen hadden we geen uitzending. Dus dat is de reden waarom we 4 uur vandaag gaan draaien. En we hebben een mooie setting, want we hebben er één die gaat live spelen straks. Dat is Jelle Visser. En de ander, dat is Fabiana Dammers. En eh, dat dus is nu al heel erg eh, leuk om te weten hoe zij muziek eh, ziet en hoe zij muziek beleeft. het eerste nummer wat je hebt kunnen horen kwam van het nieuwe album van... Duncan, Idaho. De jongens die zijn hier ooit eh, geweest. Ik geloof eh, twee jaar terug dat ze hier eh, in de studio waren. Dat had toen met, met het eerste album te maken. Echo Location. Daar hebben ze nu in de Event Horizon hebben ze daar ook nog een vingerwijzing naar gemaakt. daar zitten ook wat onderdelen in verstopt. Maar dit nummer wat je nu net hebt eh, kunnen horen van die Event Horizon is het openingsnummer van het album eh, Live for Every Sleeper. Het eh, geproduceerde album door Wouter Budé. Ik ben ook heel nieuwsgierig of die jongens nog eens een keer goesting hebben om hier naar de studio te komen om iets te vertellen. het leuke is dat ze in het voorprogramma staan van de Manic Street Preachers. Dan doe je toch iets, iets goed. En eh, ze hebben ook eh, duidelijke eh, verbanden en dwarsverbanden gehad met de mannen van Ravolva. De Haarlemse band die eerder dit jaar zeg maar de muziek aan de wilgen heeft gehangen. Eh, dus dat eh, is een beetje het eh, verhaal van Duncan Idaho. Ze komen uit Lekkerkerk en ze hebben ook meegedaan aan allerlei popwedstrijdjes. En daar zijn ze aardig uit de bus gekomen. over bands die we hier in de studio gehad hebben en nog gaan komen. deze band die gaan we ook weer krijgen. Maar dit is nog het oude werk, zoals we ze kennen uit uh, Castricum. En ze hebben ook meegedaan in de voorronde van de, de Rob Awards. Ze zijn zelfs finalisten geweest. Alleen, daar waren de heren van Ethereal en die waren zo verschrikkelijk goed... dat eh, de mannen van Wave Zero daar eigenlijk ja, niets tegenover konden stellen. Hoewel, eh, ik daarna nog eens een keer een optreden heb gezien in het Witte Theater in Amuiden. Dat is Jelle wel bekend. was er op een gegeven moment ook een optreden met dit nummer. En dit blijft voor mij een mooi nummer van Wave Zero. Ze zijn 31 mei komen ze hier naar eh, ZFM toe om te vertellen over een nieuwe werk. En dit is nog het oude werk. Hier is Secure the Shadow. was leuk, want eh, nu zit ik zonder microfoon. Met, eh, of zonder koptelefoon, maar wel met microfoon. Want de koptelefoon eh, die, die is eventjes in beslag genomen door de singer-songwriter die gaat spelen. Dat is Jelle Visser. En hij is klaar voor het eerste nummer. En Jelle, ik wil toch even graag van je weten welk nummer gaat dat worden? Dat eerste nummer heet Behind Bars. Behind Bars. Is dat eh, een nummer wat je zelf eh, geschreven hebt? Dat is een eigen nummer, ja. ja. Nou, ik zou zeggen... En dit is de akoestische versie daarvan. Heel goed. Klinkt heel erg... Eh, akoestisch. <laughs> ja, logisch. daarom zitten we ook hier in de studio. we, gaan, we gaan luisteren naar Jelle Visser met Behind Bars. where you're wrong. Ja, dat was het, eh, eerste, de eerste bijdrage van, eh, van Jelle Visser. Eh, we gaan eerst weer even wat anders doen. We gaan eerst even muziek draaien van een andere singer-songwriter die ook mee mag doen aan de Grote Prijs van Nederland. Dat is Rogier Pelgrim. Hier is die. Mother of God, it was summer, a French holiday. And the flowers we gathered surrounded our saint, our dear lady of the plains. Ooh, mother of grace. Ooh, my dad painted Mary and the Son of God on the old wooden boards that he found. And the pilgrims, they came and they sang her a song. And prayers, they were praying out loud. Ooh. day He decided that it was enough So the fire was set In the image he made Our Lady ascending To the sky above flame. was hem dus, eh, Rogier Polgrim, eh, met eh, een nummer wat, wat van zijn eerste EP afkomstig is. En eh, die eerste EP, dan moet ik even weer gaan zoeken waar, uh, het daar weer op staat. Maar het, nummer heet Our Dear Lady of the Plains. Dat is het nummer wat je net hebt eh, kunnen horen. En hij doet de 14 juni doet hij mee bij de, de, kwartfinale Grote Prijs van Nederland. Die voor de tweede keer dan op die avond wordt georganiseerd door Pakhuizen Wilhelmina. Dat, dan zal dat daar gaan plaatsvinden. we gaan nog één nummer draaien. Dan gaan we toch Jelle weer vragen of hij weer op op de stoel wil gaan zitten om eh, plaats te gaan nemen voor nog twee nummers. En dan gaan we eh, weer wederom eh, genieten van, van het werk wat hij, wat hij gemaakt heeft. dit stond in de finale van de Rob Akda Award van 2011-2012. ze werden vaak vergeleken met de Doors, maar dat zeggen de leden van de groep. Dat is een inspiratiebron. Wat wij doen is ja, toch net een tikje anders. Maar het neemt niet weg dat ze vaak worden vergeleken met de Doors. Eh, het EP'tje eh, e wat ze hebben afgeleverd was eh, een tijdje terug in het patronaat ten doop gehouden. Maar nu is hij ook te horen op, ja, op een station als deze. En of er meerdere zullen volgen, dat moeten moet de toekomst daar uitwijzen. In ieder geval gaan wij de tweede track van, het, van de EP draaien. Dat heet Desert Blues. hadden gezegd eh, dat ze zouden luisteren naar eh, dit eh, station. Nou heren, het, de EP wordt wel degelijk gedraaid. Er worden wel degelijk tracks van afgehaald. Desert Blues, nou ben ik even kwijt op welke festival ze zouden staan. Maar er zijn er zoveel hier in de buurt. Ik geloof Mixstream, daar zijn ze geloof ik op te vinden. En het Young Art Festival, daar zijn ze volgens mij ook op te horen. En als het geweest is, dan zit ik dus nu gewoon in de verleden tijd te praten. Dat is gewoon jammer. Maar eh, Desert Blues, daar heb je nu net eh, naar kunnen luisteren bij uh, Alternative FM. Het is nou over half tien geweest. we gaan Jelle weer eens uitnodigen of hij weer zin heeft om een stukje te spelen. Ja, ja je hebt weer zin of niet? Nee. Niet? <laughs> nou, ga dan maar weer weg. Nee hoor. <laughs> Eh, maar eh, we hadden net eh, Behind Bars. je hebt inmiddels een andere gitaar gepakt. Wat is het verschil tussen de ene en de andere gitaar? Deze is mooier. Deze is mooier. <laughs> nee, nou, nee, nee, nee, deze, dit is een Spaanse gitaar. Ja? Waar ik net op speelde was een staalsnarige. Ja. En deze Spaanse gitaar is ook in een andere stemming in een andere stemming, net als wij. Wij zijn soms ook wel eens een andere stemming. Net, nou ja, goed. we, zullen weer een andere stemming. <laughs> we, we, zullen, we, gaan het horen. Eh, welke, welke twee nummers? Want we doen er even twee. Eh, even een break eh, nadat je het eerste nummer... om even applausen en dat soort dingen te doen. En dan het tweede nummer. welke twee nummers ga je laten horen? het eerste nummer ik ga spelen is een koffer van Fink. Waar we het over gehad hebben. Ja. Dat nummer heet... nou, het is eigenlijk niet van Fink. Het is eigenlijk van alles eh, Alison Moyer. Ja, ja. Eh, het nummer heet All Cried Out. En Fink heeft dat gecoverd op zijn eh, eigen manier. En nu heb jij het nog een keer gecoverd. Ja, nu heb ik het nog een keer gecoverd. Ook op mijn eigen manier duidelijk verhaal. ik ken het origineel van uh, Alison Moyer ook. Dus ik ben daar heel erg nieuwsgierig naar. En het tweede nummer dat gaan we straks horen als het eerste nummer uit is gespeeld. Goed, hier is Jelle Visser met de cover van eerst Vink. En het origineel is natuurlijk van Alison Moyer. En het nummer dat heet All Cried Out. your time to come back this time. The grass has grown under your feet. And in your absence I changed my mind nothing or cried out. It's hard to give you something when you're pushing me. So don't look surprised. There was no disguise I won't stay around here. And don't you dat was hem, dat was hem. Eh, om even een beeld te geven van hoe het... Eh, hoe de eh, extended versie in de originele versie is. Krijg je eerst weer een een of andere advertentie te horen. Nou, die gaan we eventjes overslaan. maar goed, uh, Jelle, je hebt, je hebt denk ik ook naar het origineel gekeken, neem ik aan. Toch? Ja, ja, zeker weten. Ja? Want die, die is natuurlijk ook heel bijzonder voor jou geweest. Ja. Heb je iets überhaupt met de jaren tachtig? Eh, ja, muziek. Eh, ik luister heel veel jaren dat muziek. ja. Eh, heeft dat ook te maken met de sculpture in the clay? Dat, dat je, omdat Mick, die had ook, of heeft ook een beetje een, toen in die periode als sculpture in the clay, hele fascinatie gehad wat betreft de Simple Minds, heb ik het idee. Ja, klopt. Dat is wel ja. een van zijn grootste inspiratiebronnen, ja. sculpture in the clay. Ja. Oké, om even een idee te geven, hoe klonk dat nummer van Alison Moyet? Nou, zo dus. Maar dan moet ik het even... Ja. Zoiets dus. dit eh, heb ik op eh, klassefeestjes eh, veel gedraaid hoor, eerlijk gezegd. Ja, wacht even, wacht even. Dan zal ik hem even uitzetten. wat ik, eh, wat ik er persoonlijk mee heb is... Eh, wij hadden, <laughs> zeg maar... Eh, vroeger hadden wij zo'n zo'n zo'n discotheekje hadden we dan. Met, met een paar uh, klassenkornuiten. En dan togen wij naar huiskamerfeestjes. En stijfvast werd dit altijd aangevraagd. Dus ja, ik heb iets dus met het nummer All Cried Out van Alison Moyet. En dat hem later ook nog heeft gecoverd. En nu dus door jou. Ik eh, vind het alleen maar leuk als eh, jonge mensen eh, gewoon ook de, de wat oudere nummers weten te waarderen. Dat, dat doet mij goed. De, stemt mij tot tevredenheid. Dus wat dat er gaat, Jelle, jij mag vaker op het feestje van Alternative FM komen. Ja, dankjewel. Goed, we gaan, we gaan het volgende nummer nou, van je horen. welk nummer is dat? Dat is weer een eigen nummer. Dat is vrij nieuw. Ja. En het heet Prove My Love. Oké. Laten we luisteren. Visser met eh, het nummer Prove Me. Prove My Love. Prove My Love. Eh, dank je wel voor even voor dit eh, moment. we gaan nog even een, een ander nummer draaien. En dan komen we nog even voor het laatste nummer bij je terug. Het is een nummer van drie minuten wat we nu gaan draaien. heeft bij de Bloesemtocht opgetreden. Dus jullie beiden moeten dit eh, kennen. Dus dat is wel leuk. Eh, ze heeft eh, een muzikale moeder gehad. In 1987 had, ze, had haar muzikale moeder Winforce 11 uitgebracht. Dit is de dochter, hier is Nadine met het nummer Lover's Song. Wake me up. I'm sick of sleeping. Wake me up. It's the night that brings the light out. In the morning, you'll be gone. And come on, haven't we grown older? Come on, haven't we grown wise? So let's take down these shields of anger. Meet me in the same place, in a different state of mind. And it's just me to forget you, just me. was dus Nadir Rijhani, zo heet ze helemaal. Ehm, ik eh, neem aan dat eh, jullie twee hebben er ook eh, gezien en gehoord. Mag even de microfoon er even zo... Hush, We hebben inderdaad gezien. Ze speelde net voor ons, dus ja, leuk? Ja, hele eh, leuke meid. Ja, want eh, ze is hier eh, ook geweest om haar album onder de aandacht te brengen. Dus, ja, ze heeft net de debuut gelanceerd, ah, klopt. en ja, wat, wat zo speciaal is, dat laat ik ook even een klein stukje horen. dat is dat, dat nummer waar ik het net over had. Dat dateert uit 87, Windforce 11. Dat heeft zij dus ook... Uh, er oh, gaaf. Ja, zal ik je even een klein stukje horen hoe het in haar versie uh, klinkt. Ja, nou, dat is leuk. They called him the Gate. He was a stranger To the time That he knew He had that swiftly way of moving you gedeelte gedraaid. Windforce 11 van uh, eh, Nadi Rayani. Dat is eh, zeg maar de uitvoering eh, zoals zij hem gemaakt heeft Ehm, nadat eh, haar moeder die in 87 dit nummer heeft uitgebracht. Nou, die is hier ooit eh, geweest. Ik geloof in, maart, eh, als ik het wel heb. En toen heeft ze, dit, heeft ze toen ook het een en ander verteld over dat nummer. we gaan weer terug naar Jelle. Die ik weer graag wil vragen of die weer plaats wil nemen op zijn stek. Dat betekent ook meteen dat er een andere iemand ook wakker wordt. Dat is eh, de techneut van dienst, dus Marcus van Dam. Ben je er ook eh, klaar voor, eh, vrolijke vriend, of niet? Ja hoor. Oké. dan ga ik, ga, ik, ga ik Jelle weer aankondigen. <laughs> zo werkt het niet. Ja. we gaan... Dus, doe maar mee. Ja? Ja. Ga, ga, jij achter me een beetje... Kan ik wel doen hoor. Ja? Ik weet niet of deze microfoon... Doet deze microfoon het ook mee? Wat zeg je? Hij, kan niet opnemen. Dat kan niet maar opnemen. Maar we hem wel live, toch? Ja. Ja, nou, dat is leuk. Live, voor, de mensen thuis is het leuk, want je wilt toch niet op je opname, want de klinkt uh, eh, verkouden. Oké, nou, eh, op, de, op de uiteindelijke <laughs> opname zoals die klinkt, eh, is het de stem van Fabiane niet te horen. Maar op de, op de live versie zoals we hem nu gaan laten horen, dus wel. Is het volume... Ja, nou, ik eh, laat hem gewoon zo staan zoals het, eh, zoals het moet. Jelle, welk nummer ga je spelen? Dit is weer een koffer van Fink. En het heet Maker. Alright. seven o'clock. You know what I like him, that I like him a lot. Let's go somewhere quiet where we can engage. Let's go somewhere out here where we can misbehave. Cause I'm a maker, baby. I'm a maker. Life is how you take him. Don't you think? Walking to work when you finish your drink. Life is how you take in. So on, so on, so on. Get me in for nothing, so my night can. gonna make a baby. I'm a maker. Give me just a little bit. Give me an inch, you know I'm taking it. And all of this time we spent talking shit. Baby, it's all about making it. Yeah, yeah, yeah. I'ma make you, baby. I'ma She whispered in my ear for me to meet her outside. dat was hem helemaal. Ja, ja, ja, ja. Het is, wel leuk als je, als je ook nog iemand hebt eh, die eh, toch niet helemaal bij stem is, maar wel eh, zo goed is om in het achtergrondgedeelte mee te doen. <laughs> ja, dat is wel leuk wat, dat, wat dat gaat. Jelle is klaar. alles wat, wat je nu hebt kunnen horen, dat was hetgeen wat, wat geweest is. Leuk is dat eh, als iemand aan de microfoon zit. Eh, je hoort, eh, het lijkt net een knagende kat. Mag ik het? <laughs> ik heb even een kapje er weer op <laughs> ja, gezet die net af Ja, dat is goed. We gaan straks in het laatste uur nog even nog hebben over, over jouw materiaal. Dat lijkt me heel verstandig. Moet ik eerst even kijken wat de tijd is. Want anders dan heb ik weer, weer heel erg veel pret zo direct met, met het nieuws. En dan komt het weer niet door. ik heb hier nog iets klaarstaan. Het heet The Foreign Worker van Kashmir Hakim. Dat gaan we doen tot aan het nieuws van 10 uur. the corners. like a tune inside the borders, my friend. cold sun. While rich is living, poor is giving. Nickels ain't worth a dime no more. Broadcasting live from a department store. It's a money war, in the name. Protect my son from your loose cannon. Don't call us up, we will call you. You're with ten hard years on the factory is true, friend. Place monuments to on your dead. What about the 35,000 on your men?